ook wilden ze in opstand komen. Daarvoor hadden ze wapens gekocht. Het Openbaar Ministerie vindt bewezen dat de drie verdachten klaar stonden om arrestaties uit te voeren. En zich aan het voorbereiden waren op een gewelddadige confrontatie met de Nederlandse overheid. Waarvan zij verwachten dat die gaat komen. De uitspraak volgt later. Er is al de hele dag veel te doen om AI-afbeeldingen van GroenLinks-PVDA-leider Timmermans. Die zijn gemaakt door twee PVV-kamerleden met een anonieme Facebookpagina. Daar posten ze al langer van dit soort nepplaatjes. Maar eerder ontkende een van de twee nog erachter te zitten. Ik ben het niet. Ik ken de pagina's die dus kan er weinig over kwijt. Maar nu Timmermans vandaag zei dat hij aangifte ging doen... bood de partijleider van de PVV'ers, Wilders, zijn excuses aan. En geeft hij dus toe dat de Kamerleden erachter zitten, zegt mijn collega Ewoud. Ja, nu eh, wordt, dat, eh, wordt er toch anders op gereageerd. Eh, overigens reageert die Kamerleden zelf niet, Boon en Krijns. Ze zijn wel opnieuw weer kandidaat voor de PVV. Maar goed, nu ziet Wilders dus wel de noodzaak om te reageren. Misschien ook wel omdat de verkiezingen eraan komen. Timmermans wil dat de PVV-kamerleden worden weggestuurd... en wil ondanks de excuses van Wilders toch aangifte doen. En meer dan 150 Turkse scheidsrechters wagen wel eens een gokje op voetbalwedstrijden. Dat meldt de Turkse Voetbalbond. Een van de scheidsrechters zou zelfs op zo'n 18.000 wedstrijden geld hebben ingezet. Turkse scheidsen hebben al lang een slechte reputatie en zouden volgens sommige clubs partijdig zijn. De Turkse Bond gaat een groot onderzoek starten naar de scheidsrechters.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 In het water in het westelijk havengebied is een lichaam gevonden. Volgens de politie is het gevonden bij de boot die gisteren is gezonken... na een aanvaring met een binnenvaartschip. De boot werd eerder vandaag al gevonden op de bodem van de Afrikahaven. Bijna 40% van al het kindervuurwerk dat wordt verkocht is niet veilig... De inspectie onderzocht het vuurwerk in de categorie F1. Twee fonteinsoorten in die categorie explodeerden. De Turkse Voetbalbond onderzoekt gokkende scheidsrechters. Volgens de bond heeft bijna 65% van de scheidsrechters een gokaccount... en hebben 152 scheidsrechters ook echt geld ingezet op wedstrijden. Het weer, buien met tussendoor opklaringen en het is een graad of 11. Dit is ZFM. to think I'd starting over every word that caused you to cry. Curse me FM.